Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een Brit is veroordeeld tot levenslang omdat hij plannen had om Amerikaanse militairen te vermoorden die op een basis in Engeland werkten. Volgens Britse media gebruikte hij zijn baan als koerier als dekmantel om zijn potentiële slachtoffers te observeren. Hij had plannen voor een aanslag op personeel van de Amerikaanse vliegbasis in Lakenheath en hij wilde zich aansluiten bij IS in Syrië. Thuis bleek hij een IS-vlag te hebben en op zijn computer vond de politie instructies voor het maken van een bom. De man van 25 moet minimaal 12 jaar uitzitten. Daarna kan hij vervroegd vrijkomen. Op de vluchtelingenboot die de Italiaanse kustwacht gisteren bij Sicilië aantrof zaten niet honderden Syrische oorlogsvluchtelingen, maar voornamelijk Egyptenaren, Somaliërs en Soedanezen. Er was maar één Syriër aan boord. De melding gisteren van een boot vol gevluchte Syriërs was wereldnieuws, omdat daarin het bewijs werd gezien dat Syriërs via andere routes dan de Balkanroute en Griekenland de oorlog in hun land ontvluchten. De autoriteit persoonsgegevens betwijfelt of alle datalekken wel worden gemeld. Sinds begin dit jaar moeten lekken van belangrijke persoonsgegevens worden gemeld, zoals verlies van een laptop met zorgdata of een hack in een klantendatabase. Maar de vicevoorzitter van de autoriteit persoonsgegevens zegt tegen de NOS dat hij vreest dat dat niet gebeurt. Er zijn sinds 1 januari ruim 1600 meldingen gedaan bij de privacywaakhond terwijl er 130.000 organisaties zijn die persoonsgegevens verwerken. Het kan bijna niet anders dan dat er meer datalekken zijn, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het weer tot slot, vanavond en vannacht meest droog. In het noorden mogelijk wat regen. Het wordt ongeveer 6 graden. Morgen veel bewolking en enkele buien of ook regen. Soms breekt even de zon door. Het wordt ongeveer 12 graden. Ook de Pinkster, Pinksterdagen is het maximaal 13 graden en tussen de buien door is er dan soms wat zon.